uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Armeense kinderen Lily en Howick moeten de komende dag definitief Nederland verlaten. Dat heeft de kortgedingrechter in Amsterdam bepaald. Volgens de rechter zijn er geen redenen waarom de uitzetting van de kinderen niet door kan gaan. De advocaat van Lily en Howick had om uitstel gevraagd... omdat het niet goed zou gaan met de moeder, die al in Armenië is. Maar volgens de rechter is er geen officiële diagnose gesteld van de moeder... Ook wijst de rechter erop dat er afspraken zijn gemaakt over financiële ondersteuning, scholing en onderdak voor de kinderen in Armenië. Voormalig adviseur van Donald Trump, George Papadopoulos, is veroordeeld tot 14 dagen celstraf. Hij loog tegen FBI-agenten die onderzoek deden naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Papadopoulos was tijdens de verkiezingscampagne in 2016 buitenlandadviseur van Trump. Hij had via tussenpersonen contact met de Russen. Die beloofde hem belastende e-mails over Trumps rivaal Hillary Clinton. Toen hij hierover werd ondervraagd door de FBI, loog hij hierover. De Amerikaanse rapper Mac Miller is op 26-jarige leeftijd overleden. Volgens entertainment site TMC zou hij overleden zijn aan een overdosis drugs. Miller was ook bekend als de ex-vriend van zangeres Ariana Grande. Na de aanslag in Manchester vorig jaar traden ze samen op bij het benefietconcert ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Vorig jaar speelde Mac nog op een festival in Tilburg. De politie heeft een man uit Roemenië opgepakt die de container vervoerde... waarin afgelopen avond 18 migranten werden gevonden. Het kostte de politie aanvankelijk enige moeite om die container in de Walhaven in Rotterdam te op te sporen. Mensen die erin zaten hadden om hulp gevraagd, omdat een van hen onwel was geworden. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De 18 mensen van in de 20 zijn migranten uit Afrika. Ze zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Het weer in het noordwesten en noorden kunnen pittige buien vallen, soms met onweer. In de loop van de nacht neemt het aantal buien weer af.